2001. Overal heb je gezocht naar de muziek van jouw verlanglijstje. Je bent alle zenders al af geweest, maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd je eten gevuld met een magisch geluid. Kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam. Met op zijn radio een onverkende hoeveelheid unieke dancehits. Dit is de sound van 958. 958 Dance Radio. Op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift website voor de muziek en de programma's van Laser FM. Oh no, they're going at it again. Sorry, man, boy, this is too much. Surf naar www.laserfm.nl. 9950 Laser and costumes for this rapid you know my phone, Maybe three bumps now. hier op deze tweede kerstdag. Hier op Lezer FM, 95 FM. Ja, de One of dat en eh, een Dan Sucker. <laughs> Oké, het 5 over 5 hier in de hoofdstad. Van de Brink maar een uurtje bij. Ja, dit door, eh, door een eh, communicatiestoornis met de programmaleiding. Kan wel een keer gebeuren natuurlijk. Dus vandaar maar een uurtje van de Brink. Hier op deze tweede kerstdag. Jij kan bellen 061 45 18124. voor eh, wat verzoekplaatjes. Heel veel classics dit uur natuurlijk. Maar ook lekkere dance. Want daar staat Laser FM garant voor. Voor de allerbeste dance. Nieuw, oud. Kortom, als het maar lekker is. Dit is Stand Up Purse met Latenza Redders en Stand Up. zo Rudders en Stand Up hier op de 958. Tot en met nieuwjaarsdag zijn we bij je. Als alles goed gaat natuurlijk in de eh, lucht 95 FM. Dus tot en met nieuwjaarsdag. En op 31 december hebben wij een Classic Top 60. Dus een Classic Top 60. Je kan nog eh, altijd je favoriete top 3 doormailen naar studio@lezerfm.nl Dus of eventjes bellen 06 145 181 24. Hier zijn de Jets. 87 vandaan. The Jets Believe It or Not It's Magic. Een plaat die eh, waarschijnlijk zeker gaat terugkomen in de Classic Top 60. Ik krijg net een sms'je binnen van Marco van de Heide uit eh, Amsterdam-Oost. Welkom dat jullie weer eh, terug zijn naar een onderbreking. Ja, we zitten al de hele dag weer uit te zenden, maar inderdaad, we zijn... Vannacht hebben we weer problemen gehad met, met de zender dit keer. En de technische dienst draait absoluut overuren eh, nu hier bij dit station. Zo is het, als het niet divisie telecom is, dan is het wel een eh, zenderprobleem. En eh, grote klasse, denk ik wel ook namens het hele team, dat het best een keer gezegd mag worden. Dat die paar mensen die bijna dag en nacht klaarstaan, dat die toch best wel een, een toetje mogen krijgen. Een heel lekker toetje met kerst. Misschien wel een lekker ijsje of zo. Wordt voor gezorgd. Maar absoluut een ode aan die mensen geloof maar van mij, die mensen zijn echt bijna dag en nacht bezig om dit station in de lucht te houden. Mag best wel gezegd worden. We gaan door met muziek. En Marco, leuk dat je eventjes hebt, want dat kunnen wij wel gebruiken. Muziek van Deep Sensation. Alweer van eh, vorig jaar. Dit is Laser 958. Patricia heeft eh, zojuist eh, gebeld ook naar 06 145 18124. Zij belt uit, uit Naarden. En ze vroeg Negro kennen aan. Nou ja, die plaat ga ik zo voor je opzoeken, Patricia. Komt allemaal helemaal voor elkaar. 06 145 18124. Ik zit even naar mijn eh, cd-doosje te kijken. Ja, ik weet niet die, eh, wat je aan het doen bent, Veenstra, maar je loopt mijn intro te vernuiken. She asks no questions and she tells no lies, no alibis. The girl with no disguise. She's special, the way she makes me feel. Yet you seem to think something's wrong. I can tell you. Need To Worry van Today uit 1990 vandaan. Doet het hier allemaal op 95 FM, Laser FM. Tot en nieuwjaarsdag zijn we er. En natuurlijk op 31 december die Classic Top 60. Die... Uh, die dan eh, overdag wordt uitgezonden. Waarschijnlijk van 12 eh, tot 6 en anders van 8 tot 6. Dat hangt er vanaf of het er 100 worden. Maar oh nogmaals gezegd, er is al veel over gesproken. We houden het eventjes op 60 nu. Stuur je favoriete top 3 door naar uh, eh, studio.laserfm.nl Live vanuit de hoofdstad Laser FM. Ooh. Wij naar het Recht FM. Ik weet niet of jij zo eh, zometeen eh, wat gaat doen met eten en zo. Ik ga lekker uiteten zometeen. Ik ga in zomer ergens eten. Met een aantal collega's. wordt erg gezellig. Kan ik je zeker aanbevelen. Maar ik weet niet of je gereserveerd hebt. Maar ik denk als je niet gereserveerd hebt, dan heb je een probleem met eten. <laughs> en daarna lekker stappen, want de kroegen in Amsterdam en omstreken zijn vanavond natuurlijk geopend. Om er een eh, groot feestje van te maken. Nou ja, dat doen we dan 31 eh, december. Maar ik kan me altijd wel herinneren dat tweede kerstdag. Dat het ook altijd wel leuk was om uit te gaan. Dat, eh, dat, dat kan ik me nog wel goed herinneren trouwens. <laughs> hey, van de Blink nog tot aan 6 uur. Leuk dat je luistert. Laat wat van je horen. 06145 Patricia die, die, heeft, eh, die heeft gebeld dat Naarden vandaan. Het Beco behandeld. Dus ze vroeg Negro kennen aan. Ik heb die plaat echt al een half jaar in de kast liggen. Maar ik ben hem vorige week ben ik hem erachter gekomen dat ik hem al een half jaar in bezit had. Dus vandaar dat hij nu regelmatig in het programma van Van de Brink voorbij komt. Totdat ik de cd kocht van Negro ken. Kan ik je zeker aanbevelen die cd van Negro Nou, Patricia, speciaal voor jou. Negro beetje zomers muziek op de radio kan absoluut geen kwaad. Negro Gan, speciaal van Patricia uit eh, Naarden vandaan. Eh, Michael die heeft eh, gebeld uit Amsterdam vandaan en die wil ook een lekkere klatje ik Mijn koptelefoon wat zachter doen, anders gaat het weer piepen. En die vraagt speciaal voor zijn vriendin Natasha Een lekkere classic aan. Nou, ik dacht dat dit toch wel een lekkere classic was. Delegation, You and I uit 1980. journey into the night, and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you would find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. The It's light and flowing, so it's good. It's a firework within your heart. it, now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of you. entrance to the temple is hard but fair. Trek through God-forsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? it's fire within your now it's yours. If you feel it in the light You true to your quest, so let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit, purify your mind, touch your soul and give you the eternal joy and happiness you truly deserve. You now have the knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours and sorry soon. It's a fire burn within you, hold it now, it's yours. If you feel it in yourself, I look like a goose. it's yours. Amen. It's yours, wat een lekkere plaat. Hier op de 958. Dit is Laser FM. Vanuit Amsterdam. Uh, voor de Randstad. Alhoewel eh, in Haarlem heb ik begrepen wat eh, minder te ontvangen zijn, maar... ik kan mij maar geloven dat het aan de andere kant misschien wel een dode hoek geworden. Dat is lullig als je, als je illegaal uitzendt, dan heb je niet echt een vaste locatie. Want je wordt steeds gepakt en zo hebben geen vaste mast ook. En dat is allemaal vervelend, dus vandaar dat het in Haarlem nu wat minder is. Maar geloof mij maar, we krijgen vanmiddag reacties uit Den Helder vandaan... dat het daar op een draadje te ontvangen is. Dan zit het wel goed met lezer, dacht ik zo. Het is een kwart voor zes, hier in Amsterdam. Hier is Saint-Germain. on it, baby. Mm-hmm. binnen. Oké, gezellig. Saint Man van de CD Tourist. Trick nummer 6, Sure Thing. Ik weet dat ik heb hem gisteren ook al gedraaid. Maar dit is op verzoek, echt waar. Deze is aangevraagd door Paul. Paul belt, belt uit Amsterdam vandaan en moest speciaal voor zijn vriendin uh, eh, letten die Saint-Germain eh, horen. Nou, bij deze heb ik dat gedaan. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid. Hij gaat voorlopig weer achter in de kast. Alhoewel, het is wel heel erg lekker hoor. <laughs> Waar hoor je dit nou op de Nederlandse radio? Ja, hier bij Laser FM, 95 FM. Wij zijn het weekend- en van Amsterdam. Vertel het aan al je vrienden door. Dat wij elk weekend uitzenden van vrijdag tot en met zondag. Dat we af en toe wel eens uit de lucht worden gehaald. Maar dat we heel snel altijd weer terugkomen. En dat we wel wat luisteraars en wat steunbetuigingen kunnen gebruiken. Nou, luisteraars hebben we genoeg aan de hand van de reacties. De telefoon heeft echt vanmiddag groot groeiend gestaan. En als we naar de internetsite kijken, dan mogen we je ook niet klagen. Tegenwoordig denkt de pers ook wel aan ons. NRC Handelsblad worden we in vermeld. Erg leuk allemaal. Maar steunbetuigingen kunnen we altijd gebruiken. Jeroen at laserfm.nl of studio at laserfm.nl Of gewoon even bellen 06 18124. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik blijf een beetje instrumentale muziek draaien. Dit is ook een hele lekkere plaat Zet je radio wat harder, want we gaan even swingen. Op de Urban Magic, hier is Dreams. ik weet het. Ja, nee, oké, dankjewel. Hendrik zie zit een beetje in oor te fluisteren van eh, dat mensen gewoon kunnen blijven bellen 0614518124. Ik weet alleen niet of die telefoon wordt opgenomen, want de accu eh, die schijnt vrij eh, slecht te zijn van dat ding en je kan niet echt op de display kijken. Dus, mensen die sms'en, die, het duurt even voordat we het kunnen lezen, want dan moet eerst de accu eruit en dan doet het displaytje het weer. Eh, nadat je de accu er weer in hebt gezet. Oké, nou, okay. het is erg ingewikkeld. Het is tenslotte ook tweede kerstdag. En het einde van het programma van Jeroen van der Brink eh, zit er alweer op. Wanneer ik weer te horen ben, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want ik moet eerst een hele vette ruzie bijleggen. Ja, bijleggen. Ik ga het niet bijleggen in ieder geval, maar... Kortom, eh, ik denk dat ik er zaterdag weer ben. Of misschien wel de komende dagen, want dat hangt een beetje vanaf hoe het allemaal aan toe gaat bij Lezer FM natuurlijk de komende dagen. Lezer FM tot en met nieuwjaarsdag. En dan spreek ik jou misschien wel morgenochtend of eh, vrijdagmiddag of zaterdagmiddag. Maar in ieder geval zondagmiddag tussen 12 en 2. Want dat kan hij me niet afnemen, die programmaleider. Maar we hebben er gelukkig twee bij Lezer FM, dus... Nee hoor, ik laat nu echt heel erg flauw te doen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zometeen John Hendricks tot en met 9 uur. En dan tussen 9 en 12 vanavond Olaf van Tolen. En wat mij betreft nog een hele prettige tweede kerstdag. Je weet het hè, 31 december, de Classic Top 60. Hier is Shut, mijn Do you do, boy. Yes,